Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Genève wordt de laatste hand gelegd aan een principeakkoord over het nucleaire programma van Iran. Officieel is er nog niets bekend, maar de onderhandelaars hebben een persconferentie aangekondigd. De gesprekken in Zwitserland hebben ruim een week geduurd. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in Duitsland willen dat Iran zijn atoomprogramma inperkt en garanties dat het land niet werkt aan een kernbom. In ruil daarvoor zal het Westen economische sancties gedeeltelijk opheffen. Andreas Lubitz, de co-piloot van het neergestorte vliegtuig van Germanwings... heeft in de dagen voor de ramp over de beveiliging van cockpitdeuren. Het OM in Frankrijk meldt dat vanmiddag de tweede zwarte doos van het toestel is gevonden. Op de datarecorder staan de vluchtgegevens... die mogelijk meer inzicht kunnen geven in de toedracht van de ramp. In het Albertkanaal bij Hasselt heeft een sonarboot van de politie een lichaam gedetecteerd, dat melden Vlaamse media. Duikers gaan het water in om het lichaam te bergen. Mogelijk gaat het om de Belgische oud-politicus Steve Stevaart, die wordt vermist. Zijn jas en zijn fiets zijn gevonden langs het Albertkanaal. Vanochtend werd bekend dat Stevaart wordt vervolgd voor verkrachting. Er zit een lek in de OV-chipkaart, zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Daardoor is de kaart in een paar minuten te kraken. Volgens de onderzoekers kan er bijvoorbeeld saldo worden toegevoegd en de locatie worden veranderd. De uitgever van de chipkaart, Translinks Systems, zegt dat er geen oplossing is voor het nieuwe lek. Minister Schippers van Volksgezondheid houdt de omstreden zorgspotjes van haar ministerie online. En daarmee negeert ze voor de tweede keer een uitspraak van de reclamecodecommissie. Het gaat om acht filmpjes uit de campagne De Zorg Verandert Mee. FNV diende eind vorig jaar een klacht in omdat de spotjes veel te positief zouden zijn over de toekomst van de zorg. De kade van de Wolwevershaven in Dordrecht wordt op Koningsdag gedeeltelijk afgesloten. Bij een inspectie is ontdekt dat er water onder de kade doorspoelt. En daardoor zou die kunnen verzakken. Juist op deze kade werd veel publiek verwacht, omdat het koningspaarden er langs vaart. Het weer. De laatste buien verdwijnen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen in het noorden en het oosten droog met nu en dan zon. In de rest van het land af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is eigenlijk sprake van een vrij normale avondspits. Daar is de paasdrukte niet echt te merken. Dit zijn de files van uh, eh, 10 minuten vertraging en langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knoop het Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. En verderop bij Muiden nog eens 6. De A5 Amsterdam Hoofddorp. Daar staat nog altijd uh, eh, 2 kilometer file bij eh, de brug over de Hoofdvaart. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 7 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 6. De A27 naar, eh, van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noordeloos 11 kilometer. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 13 kilometer langzaam rijdend verkeer.